Kees Groot met het NOS-journaal. De vijf Amerikaanse militairen die gisteren in Afghanistan omkwamen... zijn gedood door eigen vuur. Dat zeggen Amerikaanse bronnen. Eerder meldden de lokale autoriteiten het al. Ook een Afghaanse militair en een tolk kwamen om. Ze sneuvelden bij een luchtaanval van de NAVO. Troepen van de ISAF-missie hadden om luchtsteun gevraagd... toen ze werden aangevallen door de Taliban. De 61-jarige vrouw uit Weert die vorig jaar haar thuiszorgmedewerkster doodstak... is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Ze hoeft niet de gevangenis in. De veroordeelde vrouw lag al jaren overhoop met de thuiszorg. Na onderzoek bleek dat ze paranoïde, schizofreen en volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom legde de rechter haar dwangverpleging op. Reuven Rivlin wordt de nieuwe president van Israël. De kandidaat van de regerende Likud-partij kreeg 63 van de 120 parlementariërs achter zich. In het verleden was Rivlin onder meer minister en parlementsvoorzitter. Hij volgt eind volgende maand de 90-jarige president Peres op. Rivlin is 74 jaar. De weersomstandigheden van gisteren op het festivalterrein van Pinkpop doen zich gemiddeld één keer per jaar voor, dat zegt het KNMI. In een kwartier tijd waren er 1600 bliksemontladingen boven het terrein. Burgemeester Vlekken van Landgraaf vindt dat de organisatie geen onverantwoorde risico's heeft genomen door Pinkpop door te laten gaan. Het Amsterdamse documentaire festival ITVA opent dit jaar met een film over het Koninklijk Concertgebouworkest van Hedy Honigman. De maakster volgde de muzici tijdens een reis met concerten in ruim 30 steden, verspreid over zes continenten. Het ITVA is het grootste documentaire festival ter wereld. Het begint op 19 november. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en trekken enkele buien over het land. Vooral in het zuiden en oosten is er kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 20 tot 27 graden. Morgen, donderdag en vrijdag blijft het droog, met vooral morgen ook veel zon. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A1 richting Amersfoort tussen Soest en Eembrugge 3 kilometer. Vanuit Eindhoven naar Utrecht op de A2 voor de Afritkerk Kerkdriel 4. A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel 3 kilometer. De A10 knopen Koenplein Grasmeer, voor knopen meer 4 kilometer.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 Be careful, try not to lead her on. Shorty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer.